Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat er veel meer Russische troepen onderweg zijn naar Kiev dan gedacht. Op nieuwe satellietbeelden is te zien dat het konvooi meer dan 60 kilometer lang is... terwijl eerder werd uitgegaan van ruim 27 kilometer. Dat vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Er worden natuurlijk steeds nieuwe, nieuwe eh, foto's gemaakt, satellietfoto's. En bestudeerd natuurlijk hè, wat, wat, uh, wat daar precies eh, allemaal aan de grond gebeurt. En op sommige van die foto's aanvankelijk, dat was een deel bewolkt. dat was allemaal niet zo goed te zien. Dus de, de werkelijke omvang van die kolonnen, die werd dus was beduidelijk bij de laatste foto's. Die waren, die waren veel, veel betere kwaliteit, waar alles veel beter te zien was. Er zijn vooral veel vrachtwagens te zien op die beelden, al is niet bekend wat daar dan in zit. Volgens Oekraïne zijn Russische militairen ook een nieuwe aanval begonnen op Gerson, dat is een stad in het zuiden. En in veel steden in Oekraïne is vannacht weer het luchtalarm afgegaan, dat schrijft de BBC. De sirenes zijn onder meer te horen in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Nederlanders blijven zich aanmelden bij de ambassade van Oekraïne om mee te vechten tegen Rusland. Het gaat om een aanzienlijk aantal, zegt de Oekraïense ambassadeur in Nederland, staat in de Telegraaf. Hoeveel Nederlanders precies een wapen willen oppakken is niet bekend. De ambassadeur wil vanwege privacyregels geen aantal noemen. En bij de demonstraties tegen de oorlog in Oekraïne zie je overal borden met de tekst Rusland is niet Poetin. Met andere woorden, niet alle Russen staan achter hun president. Onze verslaggever ging langs bij een Russisch restaurant in Amsterdam en daar merken ze er ook veel van. je neemt de telefoon op, je wordt gewoon vierkant uitgescholden en nog voordat je kan reageren wordt er alweer opgehangen. Dus ze zeggen de lelijkste dingen over dat eh, Russen hier niet welkom zijn, dat ze hier niet horen, dat het een stel idioten zijn. Ehm, het houdt eigenlijk niet op, dus ik heb van alles gehoord. Het weer nog, het wordt een grijze dag met vooral in het westen en noordwesten ook buien bij 6 tot 10 graden. Het is een kwestie van volhouden, morgen is de zon weer terug.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 day weer langzaam terug. time en bevangen door het geluid van een wereld zonder vaart. Liep ik zwijgend door de straten, keek ik terug op mooie dagen. Ik had die tijd willen bewaren. Voor het eerst lijken we allemaal gelijk. De vrijheid komt weer langzaam terug. van Zandvoort, op 106.9 CFM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 足以。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 ZFM. like noon. A sailor spoke too soon, and China's on hitless horse to make the trip. was een onbekende weg die ik heb afgelegd. na het licht, op zoek naar het donker. Verlangen naar verlangen uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen you. wekker, dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet er lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen bier. je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je bier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de hagel kraakt uit en zingen wij nog één keer Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op hier, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je hier. Zoals de hagel kraaien, doen wij het licht wel uit en zingen wij nog. Ceylon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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Russische militairen zijn in Oekraïne een nieuwe aanval begonnen op de zuidelijke stad Gerson, meldt de Oekraïense overheid. Volgens de BBC klinkt in een aantal steden in het westen en midden van Oekraïne vanochtend weer het luchtalarm. Het Russische legerconvooi ten noorden van Kiev is veel langer dan eerst werd gedacht. De stoet zou meer dan 60 kilometer lang zijn. Eerder werd nog uitgegaan van ruim 27 kilometer.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 Je hebt meer stijl dan kan je. Was altijd al op money Dikke money. Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee Neem jou naar Tokio, naar Londen of L.A. Dus stap maar in wifey. Koop je nieuwe Nike's, exclusieve Nike's. Zoveel vissen in de zee. Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee. Neem jou naar Tokio, naar Londen of L.A. Dus stop maar in me, maar dan ben je altijd safe. Ik neem jou niet voor lief. Dus neem mij niet voor lief. Je weet dat liefde gratis is dat mijn liefde gratis is voor jou Ik neem jou niet voor lief, neem jou niet voor lief Dus neem mij. having circles around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

every day every day I missed you more and more van ZFM.